Wust bleef door een goede slotronde de Canadese Christina Groves voor in een tijd van 1.56.89. Ze kreeg de gouden medaille meteen na de wedstrijd uitgereikt. Martina Sablikova uit Tsjechië won het brons. Het is voor Wust de tweede gouden Olympische medaille in haar carrière. Vier jaar geleden won ze in Turijn goud op de drie kilometer. Margot Boer werd vannacht vierde, Annette Gerritsen zevende, Laurien van Riesen eindigde buiten de top 10. Nederland heeft nu drie gouden medailles gewonnen op de Spelen in Vancouver. CDA-minister Verhagen ontkent dat hij vrijdagnacht met aftreden heeft gedreigd in de ruzie over Afghanistan. In Met het oog op morgen reageerde Verhagen op een beschuldiging van minister Plasterk van de PvdA. Die zei gisteren dat Verhagen wel degelijk tegenover verschillende PvdA-ministers met aftreden had gedreigd. Vragen zij wel dat hij consequentie zou hebben getrokken als het kabinet een besluit had genomen waarvoor hij geen verantwoording kon nemen. Maar zover is het niet gekomen, benadrukte Verhagen. De Israëlische premier Netanyahu wil twee heilige plekken op de westelijke Jordaanhoever de status geven van nationaal erfgoed. Het gaat om het graf van Rachel aan de rand van Bethlehem en een heiligdom midden in het centrum van Hebron, waar onder andere de resten van aartsvader Abraham begraven liggen. Het is een omstreden besluit van Netanyahu, want de twee plekken liggen in bezet gebied. De Palestijnse autoriteit heeft felle kritiek op het plan. Volgens een woordvoerder toont het aan dat er geen hoop meer is op onderhandelingen en vrede. En dan nog het weer. Bewolkt en in het westen en noorden valt nog regen of natte sneeuw.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 This world is a trick. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do.